Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair premier Rutte is op bezoek geweest bij de Chinese president Xi Jinping. Het ging over handel tussen onze landen, bijvoorbeeld over het bedrijf ASML... dat geen nieuwe chipmachines meer aan Chinese bedrijven mag verkopen. De laatste keer dat Rutte in China was, is alweer vijf jaar geleden, weet correspondent Sjoerd Den Daas. Destijds was Nederland toch vooral ook de vragende partij. Bijvoorbeeld waar het ging om meer toegang voor Nederlandse bedrijven, eerlijke handel. Dat is nog steeds zo, maar China is nu meer vragend dan ooit. China heeft Nederland heel hard nodig, bijvoorbeeld voor de chipmachines. Voor de ontmoeting sprak Rutte ook nog met studenten op de Universiteit van Peking. Daar beloofde hij de band met Azië te versterken, mocht hij de nieuwe topman van de NAVO in Duitsland is een ernstig ongeluk gebeurd met een Flixbus. Zo'n groene bus waar je goedkoop een lang stuk mee kunt reizen. Deze was onderweg van Berlijn naar Zurich, maar in de buurt van Leipzig kwam hij op zijn kant terecht. Vijf mensen die in de bus zaten zijn omgekomen. De culturele sector wil een veiligheidsprotocol en een gesprek daarover met de staatssecretaris. Daar komen ze nu mee omdat afgelopen weekend een optreden van Lenny Koer werd verstoord door pro-Palestijnse activisten. Podia willen ook meer veiligheidsmaatregelen kunnen nemen vooraf als dat nodig is. En een opmerkelijk verhaal uit Japan. Een grote fabriek daar stopt met het maken van babyluiers. Er is te weinig vraag naar omdat er veel minder kinderen worden geboren. Het zegt iets over hoe snel het land vergrijst, zegt correspondent Anoma van der Veren. Helemaal als je bedenkt dat het bedrijf niet alleen stopt met, uh, met eh, luiers voor baby's... Maar ze gaan het vervangen met incontinentieluiers. Ja, dus eh, ik was toevallig een aantal, dagen, eh, aantal dagen geleden nog bij de drogist. Dan check ik altijd de situatie eh, bij de rekken. En ja, je ziet echt dat het overgrote deel voor ouderen is. Want ja, dat is de enige plek waar de vraag nog wel groeit. De verwachting is dat het aantal inwoners van Japan voorlopig alleen maar blijft dalen. Het weer dan nog. Veel wolken. In Groningen en Friesland kan een bui vallen. Het is 10 tot 13 graden. Morgen ook nog wel hier en daar een bui. Maar vooral weer wat zon. En net zo warm als vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ADD. Het is wel erg druk in de regio. Er staat 50 kilometer file. En dat is voornamelijk te wijten aan een ongeluk op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij de Wijkertunnel. De tunnel is daardoor dicht. Je kunt omrijden over de A22 via de Velsertunnel. Op de A22 vanuit Beverwijk naar Velsen staat een lange file tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden. Daar heb je ongeveer een uur vertraging nu. De omliggende wegen is daardoor ook extra druk geworden.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 In het huis van de gearresteerde RAF-terrorist Daniela Klette zijn sporen gevonden van de twee andere terroristen die nog gezocht worden. Dat meldt de Duitse recherche. De sporen zouden betekenen dat Klette nog altijd nauw contact had met de anderen. In Zuid-Limburg is een geval van mazelen gemeld. Volgens de GGD heeft een ongevaccineerde volwassene de ziekte opgelopen tijdens een reis naar Oost-Europa. Voor zover bekend is er geen link met de uitbraak in rond Eindhoven. Het weer, vooral in het noordoosten regent het af en toe.